waardoor tienduizenden kernwapens worden ontmanteld. De Russische president Medvedev en zijn Amerikaanse collega Obama spraken daar gisteren over aan de telefoon. Een laatste twistpunt over de controle op de naleving van het verdrag is opgelost. Beide landen denken dat het verdrag snel ondertekend kan worden, maar er is nog geen datum genoemd. China wil dat de Verenigde Staten er alles aan doen om de koers van de dollar op peil te houden. Dat zei premier Wen Jiabao na afloop van het jaarlijkse volkscongres. China heeft voor ruim 800 miljard dollar Amerikaanse staatsobligaties en is niet gebaat bij een lage koers. De premier zei verder dat er geld wordt uitgetrokken om de kloof tussen arm en rijk in China te verkleinen. Die leidt tot steeds meer sociale spanningen. In Rome hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de Italiaanse premier Berlusconi. Ze vinden dat hij wetten verandert om er zelf beter van te worden. De betoging was georganiseerd door vakbonden en de linkse oppositie. Over twee weken zijn er regionale verkiezingen in Italië. De populariteit van Berlusconi en zijn regering is nu tot een dieptepunt gedaald. In Georgië is gisteravond paniek uitgebroken na een reportage op tv. Er zou sprake zijn van een Russische inval waarbij president Saakashvili zou zijn gedood. Vooraf was gemeld dat het bericht niet echt was, maar veel Georgiërs renden uit paniek de straat op. Er werden beelden gebruikt van anderhalf jaar terug toen de twee landen een gewapend conflict hadden. In een haven in Venezuela is 2 ton cocaïne ontdekt die verscheept zou worden naar Nederland. De drugs zaten verstopt in twee bulldozers die al vijf maanden stonden te wachten op vertrek naar Nederland. Ze waren nog niet verscheept omdat de exportpapieren niet in orde waren.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 Yeah. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket the jukebox. Cut to the chase, kid, cause I know you don't care what my middle name is naked and you're wasted. You, you, you, you deserve.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 U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Nu al klaar? Ik heb er feeling voor, denk ik. Vul uw aangifte voor 1 april volledig en correct in, dan krijgt u voor 1 juli bericht.